Hij verdween vrijdagnacht spoorloos na een bedrijfsfeest in de stad. En sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht. Met drones en ook met helikopters. Gisteren en eergisteren zijn ook verschillende wateren in de stad doorzocht met sonarapparatuur. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt... gaat de asielzoekers die vanmiddag bij het Van der Valk Hotel in Uden aankwamen... toch opvangen. Vanmiddag zette de rechter een streep door het plan om het hotel in te zetten als noodopvang. Maar de eerste 98 asielzoekers waren toen al bij het hotel aangekomen. Nu de vergunning tijdelijk is geschorst, mag er niemand worden opgevangen. Maar de gemeente zegt dat ze de mensen niet gaat wegsturen. Vrijdag wordt de zaak opnieuw behandeld. En tot die tijd mogen de asielzoekers in het hotel in Uden blijven. Het Israëlische leger wordt beschuldigd van het standrechtelijk executeren van zeker 11 Palestijnse mannen. Dat zou gisteren zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Volgens de berichten werden de mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen en vervolgens doodgeschoten. Ze zouden ongewapend zijn geweest. De VN heeft Israël om opheldering gevraagd, maar dat land heeft nog niet gereageerd. Op het NOC-NSF Sportgala in Utrecht zijn de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar uitgereikt. En ze gaan dit jaar naar Mathieu van der Poel en Femke Bol. Van der Poel won van Formule 1-racer Max Verstappen en baanwielrenner Harry Lavrijzen. Femke Bol kreeg de voorkeur boven marathonloopster Sifan Hassan en roeister Caroline Florijn. Voor Van der Poel was het de tweede keer dat hij de verkiezing won. En Bol kreeg voor het eerst de Jaap Eden-trofee mee naar huis. Het weer vanavond en vannacht een regen. De temperatuur daalt vannacht nauwelijks. Morgen opnieuw veel regen. En verder een krachtige tot harde westenwind. Bij zee vaak stormachtig. Het wordt overdag een graad of 11.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 Maria kreeg een zak met een grote rozenstrik. En een potlood en een gommeken, om te gommen kreeg ik. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond In zijn blauwe training, zijn purperen plastron Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht Jezus is geboren, alleluia. hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pappenhavervlokken En heeft nog grap een verse pisdoek aangetrokken Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureoeltje scheef over zijn oor.